you. Seeing you in my bed brings out something in me. I'll fulfill your fantasies. Girl, you're so sexy, sight for sore eyes to see. I get so excited viewing your anatomy. Yeah, I love that skin you're in. Can't wait to begin to love you till the break of dawn. Let's make it a special night. Do anything you like. My mission is to please you, baby. Baby, just take my hand. We'll go to love. 2002. Ja toch? Even kijken op dat hoesje, want volgens mij... Eens eventjes kijken Ja, dat is 2002 natuurlijk. Want Counterpoint draait alleen maar de allernieuwste muziek. De alleroudste muziek. En net wat er tussenin ligt, eh, zeg maar de zogenaamde oude Counterpoint hits. Van Michael Avery van de cd eh, Dear Lover, hoorde je eh, Back and Forth. En daarvoor, het was wel heel erg verrassend denk ik voor je. Shaka Demis en Pliers. De cd heet Help Them Lord. En we draaiden It Hot. Ja, je hoort het goed, Lord. Af en toe ook een beetje gospel eh, gospelachtige muziek op 92,3 MHz. Dit is Counterpoint, de sterkste van de Randstad als het om deze muziek gaat. En eh, alle concurrenten... Eh, je hoeft helemaal niet boos te worden of jaloers te worden of zo. Dat hoeft allemaal niet, want dit is gewoon maar een tijdelijke uitzending van Counterpoint FM. Maar houd de 92,3 wel in de gaten, want eh, deze muziek zal toch wel verder door worden gedraaid. Anders wel door een ander. En zo, wat heb ik jou nog te vertellen? Heel weinig. Het is uh, eh, 1 uur. En dat betekent dat ik eh, ook wel eens een keer mijn bed op ga zoeken en plaats ga maken voor iemand anders. Non-stop muziek de hele nacht door ja, hey, dat is waar ook. Pim Bergkamp die vertelde me net dat hij eh, zijn computer aan heeft gezet en alles aan het opnemen is. Dus leuk voor later, als we weer tien jaar ouder zijn. De laatste instrumentale is van Paul Hardcastle en Rainforest. Wat mij betreft, zoals ik vroeger altijd zei, bedankt voor het luisteren. En nou, misschien tot morgen of, eh, of een andere keer. Dag. is nu overal te horen. En pak weer eens flink uit. Luisteraars van Counterpoint ontvangen deze kerst en nieuwjaar niet alleen een muzikaal gebaar, maar ook een bruisend helder geluid. De wind blaast buiten gure kou. De kerstman is hard aan het werk. En de sterkste van de Randstad pakt iedereen in. Want dit is Amsterdams geluidsextase. Nu, elke dag, live vanuit de hoofdstad. Krachtiger dan ooit. Counterpoint Je draait aan je radio. En opeens heb je een station dat eruit knalt. Counterpoint. Counterpoint. Hive. Freak FM. it's coming up to you. It, is fast. It's Counterpoint FM in Amsterdam. Counterpoint FM. Counterpoint FM. Op ieder moment gebeurt het. Vanaf het allerhoogste niveau teletransformeren miljarden ondeelbare digitale deeltjes je radio binnen. Je ontvangt ze met een positief gevoel, want de deeltjes zijn emotioneel geladen. Dit is Counterpoint. Ah, Freak FM. life. It's love. Get were a dream that you should not admit. A fantasy real. Three. free dat. andere radiostations. Counter, counterpoint High Freak FM is een original. En elke kopie is strafbaar. Dank voor uw aandacht.